Mark Hokke met het NOS-journaal. In Guyana de vorige week vrijdag. Daarbij zijn waarschijnlijk 15 vissers om het leven gekomen. Een van de verdachten is de broer van het hoofd van een zeeroversbende... die eind maart in Suriname werd vermoord. De bloedige overval van vorige week voor de Surinaamse kust... wordt dan ook gezien als vergelding voor die moord. President Bouterse kreeg veel kritiek van familieleden van de omgekomen vissers... omdat politie en kustwacht pas na 24 uur na het incident naar zee vertrokken. Het immigratieschandaal in Groot-Brittannië lijkt de conservatieve partij niet echt grote electorale schade te hebben bezorgd. Dat blijkt na het tellen van twee derde van de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen van gisteren. Labour hoopte eh, van het schandaal van de conservatieven te profiteren, maar dat lijkt niet te zijn gelukt. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Amsterdam zijn 14 mensen gewond geraakt. Er is één zwaar gewonde, maar in de meeste gevallen gaat het om lichte verwondingen. Volgens omstanders reed de streekbus in de buurt van het Olympisch Stadion met hoge snelheid op de tram. Violist Herman Krebbers is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij geldt als een van de grootste Nederlandse violisten. Hij was tientallen jaren concertmeester van het Concertgebouworkest... Onder zijn leerlingen waren Vera Bets, Emmy Verhey en André Rieu. Automobilisten die in noordelijke richting door de Westerschelde-tunnel rijden... hoeven tijdelijk geen tol te betalen. Door ongelukken op de A4 en A16 in het zuidwesten van het land... zijn verkeersproblemen ontstaan en grote vertragingen. Om een alternatieve route te bieden heeft Rijkswaterstaat aan de provincie Zeeland gevraagd... om tijdelijk geen tol meer te heffen bij de Westerschelde-tunnel. Het weer, de zon schijnt en het is tussen de 16 en 19 graden. Tijdens de dodenherdenking vanavond staat er weinig wind en is het een graad of 14. Morgen op bevrijdingsdag ook volop zon en 19 tot 23 graden.